9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Zimbabwaanse dictator Mugabe is in kleine kring begraven... en uiteindelijk toch in zijn geboortedorp, Kutama. De regering van Mugabe's opvolger, president Mnangagwa... wilde hem laten begraven op een erebegraafplaats in de hoofdstad Harare. Na veel overleg was de familie daarmee akkoord gegaan. Er was al een mausoleum voor hem gebouwd. Maar deze week bleek dat de familie zich had bedacht... en dat Mugabe toch in zijn geboortedorp zou worden begraven. Eerder konden mensen wel in een voetbalstadion afscheid nemen van de overleden president. Een grote meerderheid van de kinderartsen die zich bezighouden met ongeneeslijk zieke kinderen wil dat actieve levensbeëindiging ook mogelijk wordt bij jonge kinderen. Uit onderzoek dat vanavond is aangeboden aan de Tweede Kamer blijkt dat 84% van de gespecialiseerde artsen daarvoor is. Nu is euthanasie voor kinderen onder de 12 verboden omdat ze tot die leeftijd niet wilsbekwaam zijn. Volgens de artsen lijden sommige kinderen door het verbod te veel tijdens het stervensproces. In Amsterdam zijn 90 supporters van Groningen aangehouden in een café. Volgens de politie hadden ze een vechtafspraak met Ajax-supporters. De politie had een tip gekregen. De Groningers hadden onder meer wapens en drugs bij zich... maar niet één van hen had een kaartje voor de wedstrijd vanavond. Ajax-supporters in de buurt maakten zich snel uit de voeten. En Shivan Hassan heeft de wereldtitel veroverd op de 10 kilometer op de wereldkampioenschappen atletiek in Doha. Ze won in 30-17-62 door een geweldige versnelling in de slotronde. Het weer, er trekken buien over, soms met windstoten. De temperatuur ligt vannacht rond de 13 graden.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 Are you feeling that fire? Cause the music come out on the floor, you got that left right, left to leave. I'm coming back for more, you got that step by step. When you come out on the floor, you got that. Oh no, no, no, no, no. You got that. Oh no, no, no, no, no. You got that. Body, let's rock it, let's put it all on ya. Let know you're coming for that. Ain't nothing to it, it's natural for ya.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 Onderweg zometeen DJ Snake, J Balvin en Tiga. Met die populaire platen. Gek op jou, oftewel uh, eh, Toco Contigo. En nog uh, dat nummer van Will Smith in een 2019 jasje met Getting Jiggy With It. Maar eerst die Milk and Sugar. Samen met Andre Axe met Riding High. Je the Cubic Extended Remix. zaterdagavond. Dance Night. Dance Night. night. Nikki make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You wanna ball with the kid? Watch your step, you might fall trying to do Vegas at the Lakers, See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. He can play another from the of this, Your highness, only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hits and watch them go off, but go off. But yes, yes, y'all, and you don't stop. In the winter order. I make Will Smith. Living that life, so consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like George and Weezy, green through the maximum. I'll be asking them, would you like to bounce with a brother that's platinum? Never see Will attacking them. Whether play ball was shacking them, platinum, psych, hitting. Thought I could spill, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with the drop top, with the ribbon. Grip on my Balvin en Tiga met Loco Contigo. Alleen dit keer in de Cedric Servet remix. Oftewel een beetje uptempo, wat meer bij dit programma past natuurlijk, hè. Dance Night op zaterdagavond. Nou ja, af en toe eh, wijkt het er een beetje vanaf. Maar eh, ik heb even een beetje shownieuws voor je. Ja, shownieuws. Ik, eh, ja, het is op zaterdag, dus ik vertel af en toe wel eens oud nieuws. Hè, maar Afgelopen weekend, vorige week was dat alweer. Dus niet dit weekend, maar het vorige weekend is uh, DJ Chesto, Thijs Verwest, in het huwelijksbootje gestapt. Op Instagram deelt hij drie romantische kiekjes met zijn grote liefde Annika. Midden in de woestijn in Utah. Daarbij plaatst hij de tekst Liefde van mijn leven gevolgd door het datum 21 september 2019 in een ringetje met een hartje. Dus ja, je eh, hebt er ontmoet in 2015. Want veel mensen denken, waar komt ze vandaan? Nou, 2015 hebben ze elkaar leren kennen. In het uh, eh, restaurant in New York. En uh, ze gezamenlijke vrienden. Zo zijn ze aan elkaar voorgesteld. En ja, ze gingen twee maanden intensief met elkaar om. En vlak voor Coachella besloten ze samen een stel te worden. Zo vertelt Annika, die werkt, bij, die werkt als model. Ze werkt niet bij, maar ze werkt als model bij Folk. Dus ja, hè, beroemde man en een eh, beroemde vrouw toch wel. Eh. Ja, en eh, ja, ze hebben de, tijd van hun leven. En in de woestijnen hebben ze elkaar eh, eh, gevraagd om met elkaar te trouwen. Chesto stelt dat de woestijn een plek is waar hij kan relaxen van zijn drukke DJ-bestaan. Om in een landschap te zijn dat onaangeroerd is door mensen is heel speciaal. Zo stelt hij. Je kan alle sterren zien in de avond en de zonsopgang en zonsondergang zijn zo speciaal en uniek. Het is de meest romantische plek op aarde. En dat voor een man van 50, hè? Want <laughs> als we gaan kijken, het, eh, zij is eh, gewoon 27 jaar jonger. Maar ja, hè, Wat de hel? Ik bedoel, als je van elkaar houdt, dan is het altijd goed, hè. Dus eh, ja, ook Chesto op zijn e dan toch getrouwd. Dus voorlopig geen pensioen, maar waarschijnlijk zal hij wel wat rustiger aan gaan doen. Zie je hem Zandvoort zaterdagavond, een wandeling over het strand door de duinen... en het centrum van Zandvoort. Muziek nu. Wat dacht je van Simone Adams en Maximilian met I Don't Care? feestjes allemaal gaan op deze zaterdag 28 september alweer 2019. En zoals altijd beginnen we eerst met de Brainwash in Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje brainwashen. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend natuurlijk in Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandtussen Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Loud Garden, Charms, MC Nash en Sexy. Mr. S on Sax. Dat is vanavond in de Scape, het weekse feestje Brainwash. En vanavond wat verder door komen bij Club Erdas vanavond Avro Losjes en Friends. Begint ook om 11 uur duurt tot 5 eh, uur in de ochtend met eh, Rally B, Atti, Rockefeller, Jordan, Chase, Rich en Jean Jansen. En in Area 2 hebben we Gunto. Dat vanavond dus in Club Air. En nog een wekelijks feest is Encore. In de Melkweg vanavond Encore eh, IK Osiris. Begint eh, om eh, rond de klok van middernacht. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Melkweg natuurlijk. Hip-hop en R&B als je daarvan houdt. Voor meer informatie check de website uh, encoreamsterdam.nl. Met DJ Prime, Ozai en Diamond Delano. Een Wax Brand en hosted by Four Show Bangers. En nog een feestje. Vanavond een heel groot feestje. Exclusive Holland 2019. Ik was de eerste editie was ik erbij. Volgens mij alweer, uh, is alweer de derde of de vierde editie. Volgens mij de derde editie. Het begint allemaal om 10 eh, uur vanavond tot 7 uur in de ochtend. Het gaat allemaal gebeuren in de Ziggo Dome. Exclusive Holland 2019. En de dresscode is eh, Hollands Glorie. En dan zal je denken van, Nederlandstalige muziek, daar hou ik niet van. Nou ja, eh, met een ander jasje eromheen. Want ja, het is eh, de door organisator Q-Dance gedaan. Dus moet je even kijken op q-dance.com met onder andere Defense, De Nachtbrakers, Base Chasers, Dago, Rebone en Andyman, Dr. Rootless, Losgeld, Outsiders, Soundrush, Wildstyle, nou, ik denk dat het wel genoeg zegt, hè? Nederlandstalige muziek zal je voorbij horen komen... alleen met een hele, hele harde, heftige, stevige beat eronder. En tot zover ook de party-update. Kort, maar krachtig. Nou, we gaan door met muziek, want daar zie ik aan je radio gekluisterd. Ryan Blade met Let the Beat Hit Em. Het is een heel oud nummer, jaren 90. Ik geloof Lisa Lisa en de Cold Jam heeft hem toegemaakt. Een nieuw, nieuw jasje door Ryan Blade. Luister en geniet mee hier in de Nightwalk. Sorry met Put a Record On. En daarvoor horen we Mike Freak met Hot Hot House, de Joan S. remix. En zo werd het weer tijd voor de Nightwalk 10. De meest populaire platen die je waarschijnlijk zal horen... als je vanavond nog gaat stappen her en der in de clubs... of misschien als je gisteren geweest bent, heb je ze ook vast wel gehoord. Deze week op 10, Stardust Music Sounds Better With You. Oude plaat, doet het nog steeds fantastisch. Op 9 deze week Patrick Talpin met Turbo Time. Op 8 Darius Sarusian met Come On, Come On. Op 7, Big Heller's Big Love. Natuurlijk uh, alleen dan uh, Big Love in de David Pang Extended Remix. Op 6, Amira met My Desire, de Sam Divine Remix. Op 5, There is Russian met Jamie Joe samen, met Rushing. En op 4, Roberto Serrace met Joyce. Ex nummer 1 plaatje in de Nightwalk 10. Op 3, Mark Broom, Riverstar en Star B met Gotta Have You. Op 2 Kazim met Shine On Me. deze week op 1. Alweer op 1, nog steeds op 1.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 Pump it up. passengers, welcome aboard on the flight. From this moment on cell phones should be switched on and put into flashlight mode. May we ask for your attention while our cabin crew demonstrates the safety features on this flight.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 met Young, young Money. <laughs> young Money en daarvoor Dimitri Vegas en Like Mike. Tezamen met de Bass Jackers en D'Angelo en Francis The Flight. En zo kwam ook een eind tot eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes.